Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De extra huurbehuurders gaat voorlopig niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Het zou de doorstroming bevorderen. In het regeerakkoord staat dat het plan bedoeld is voor regio's waar huurwoningen heel populair zijn, zoals Amsterdam. Maar minister Donner is van gedachte veranderd. Hij wil de extra huurverhoging in het hele land mogelijk maken. Dat gaat zijn eigen partij, het CDA, te ver. Die is bang voor radicale huurverhogingen. De linkse oppositie is al langer tegen, waardoor een meerderheid de plannen afwijst. Later vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner. IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is zonder zelfmoordtoezicht geplaatst door de Amerikaanse justitie. Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt. Feroz zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. Moskou heeft een grote homomanifestatie verboden. De Gay Pride-optocht stond gepland voor volgende week zaterdag. Kort geleden was voor het eerst in zes jaar juist toestemming gegeven voor een parade met 500 deelnemers. De autoriteiten zeggen nu dat zo'n demonstratie een golf van protest zou veroorzaken. De organisatoren willen nu in plaats van een Gay Pride een vreedzame demonstratie houden filmfestival van Cannes heeft de Franse acteur Jean-Paul Belmondo onderscheiden met een gouden palm. Hij kreeg de ereprijs voor zijn hele carrière, die zo'n 50 jaar duurde. De palm werd uitgereikt na de vertoning van een documentaire over Belmondo, die 78 jaar is. Jean-Paul Belmondo brak in 1960 door en was het gezicht van de Franse Nouvelle Vague. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 met kans op nevel en mistbanken. Overdag eerst bewolking, later ook zon.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 to be together. River. Well, they went out quickly to Thailand on time show. They should have not, gone. They started got soul in the beauty of a melody internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Let me get that. 106.9 ZFN.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 mama. just not in the mood. if you don't mind, I would like to watch day. deep. 上。